Goedemiddag, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. Acht kinderen zijn gewond geraakt bij een aanslag in een stadje in de Franse Alpen. Volgens de politie zijn drie van hen er slecht aan toe. Een man begon vanmorgen om zich heen te steken op een speelplaats in Annecy. Waarom is nog niet duidelijk. De dader is opgepakt door de politie. Volgens Franse media is hij daarbij zelf ook gewond geraakt. Bagagebedrijven op Schiphol krijgen boetes van de inspectie. Ze moeten samen elke maand twee ton aftikken omdat het werk te zwaar is... en er niet voldoende apparatuur is om het leven van de koffershowers wat makkelijker te maken. Nieuwsuurcollega Ben Meindertsma vertelt wat de bagagebedrijven eigenlijk hadden moeten regelen voor hun personeel. Het gaat om tilhulpmiddelen in de kelder die ervoor zorgen dat je die koffers kunt tillen. Dat gaat om van die ramsnapes, dat zijn eh, eh, eh, op het bagageplatform van die bandjes die ervoor zorgen dat de koffers keurig de buik van het vliegtuig ingaan. Die apparaten zijn er dus niet of te weinig. De inspectie zei eerder dit jaar dat de bedrijven ze meteen moesten kopen, maar dat hebben ze dus nog niet gedaan. Verdrietig nieuws uit de Belgische stad Charleroi. Daar is een babytje van een half jaar oud overleden in een auto... op een parkeerplaats bij een ziekenhuis. De moeder werkte daar en zou net na haar zwangerschapsverlof weer zijn begonnen. Volgens Franse media is het kindje vergeten. En vond ze haar baby na haar dienst dood in de auto. Personeel van het ziekenhuis noemt het een tragedie. En let op als je vandaag de weg op gaat, want de Duitsers komen. Daardoor is het behoorlijk druk, vooral op snelwegen uit het oosten, zegt de ANWB. Ja, want het is namelijk eh, een, feestdag in Duitsland. En daarom hebben veel Duitsers een eh, lang weekend. En velen komen dat eh, doorbrengen bij ons. Ze komen deze kant op voor een dagje strand of een wandeling over de Veluwe. Het weer dan nog. In het binnenland vanmiddag stapelwolken en kans op een onweersbui. Op andere plekken vooral veel zon. Daar 20 tot 28 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt wat langzamer dan gebruikelijk op de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort.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 Mon bébé t'es dans ma main Tout le night J'pense à toi tous les times Ouais c'est toi qui me donne la force Et c'est pour ça tu mérites mon love Ouais t'inquiète pas, je te lâche pas Toute la vie t'as pas par pas het weg zonder mij Mami geef me een sein Je bent allemaal mijn Je was beter no warrior, uh. call it a destroyer. Human, simply the best, no girl I can touch that. Name first, kiss it, no girl I can catch me. Moving like lightning with no energy. Shine, shine your light just them Shine, shine your light just them like a butterfly, the man. Yes, me a jackpot, Jackson. The crowd is roaring, Walking on the field, them are the champions they win. they say that never make it. I found straight from within, cause it is there you're seeking So you can get it if you really want to de zomer is jouw keuze ZFM.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 Een aantal van hen is in levensgevaar. De dader is aangehouden door de politie. De man die de negenjarige Gino ontvoerde en vermoorde... heeft in de periode daarvoor niet de goede zorg gekregen. Vier inspecties concluderen dat behandelaars van Donny M. niet goed samenwerkten... waardoor niet voldoende duidelijk was dat hij opnieuw een zedenmisdrijf zou kunnen begaan. President Zelensky heeft een bezoek gebracht aan de overstroomde gebieden... na de dambreuk in de regio Gerson. riep internationale hulporganisaties op om in actie te komen.